Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Suriname zijn vijf verdachten aangehouden... in verband met de geruchtmakende diefstal van wapens... uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse afgelopen juni. Een van de gearresteerden is een politieagent. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een lijst van de gestolen buitprijs gegeven. Het gaat in totaal om 46 wapens, waaronder twee raketwerpers... 25 kalasjnikovs en een mitrailleur... Daarnaast is er een lading munitie ontvreemd. Het is onduidelijk waarom Boutersen zoveel wapens in zijn huis had liggen. De Taliban winnen steeds meer terrein rond belangrijke steden in Afghanistan. Onder meer in Herat, de derde stad van het land, waren hevige gevechten. Vrijdag werd er nog een VN-basis aangevallen. Door de aanvallen besluiten steeds meer mensen, bedrijven en organisaties de stad te verlaten. Het is onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij de gevechten rond Herat zijn gevallen. Sinds westerse NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Afghanistan... is de Taliban-beweging bezig met een opmars in het land. In verschillende grote steden in Frankrijk zijn bij elkaar ruim 200.000 mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De demonstranten zijn tegen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en de gezondheidspas... waarop staat of iemand recent is gevaccineerd of besmet is geweest... Die pas is vanaf 9 augustus nodig om toegang te krijgen... tot bijvoorbeeld restaurants, cafés en winkelcentra. Op station Utrecht Centraal heeft de politie een Syrisch meisje van 11 opgehaald... dat daar was gestrand. Ze liep daar alleen met een koffer en had verder geen documenten bij zich. Het meisje sprak geen Engels of Nederlands. Een omstander die de taal van het meisje sprak heeft haar gerustgesteld. Er wordt nu opvang voor haar geregeld.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 I said. That's all days, love. That's all days. That's all days, love. Take your baby by the wrist. And in her mouth an amethyst. And in her rush to sapphire blue days we were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, and sharing what was true.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 I'd do anything for you Still I start down from the sky But it's up for us to Oh, I ask of you, yeah Just one thing, babe just a one thing, just one thing. Hold my body tight. Hold that body all night.